De Belastingdienst zag dit lange tijd door de vingers, maar ging het afgelopen jaar strenger optreden. En daardoor zitten al 1200 ZZP'ers zonder werk. Volgens de vakbond loopt de thuiszorg voor terminale gevaar. In Amsterdam is regisseur en producent George Sluizer overleden. Hij brak door in 1988 met Spoorloos, de verfilming van het boek Het Gouden Ei van Tim Krabbe. Hij kreeg onder meer een gouden kalf voor en maakte in Amerika een remake. Hij maakte ook de film Dark Blood, de laatste film waaraan acteur River Phoenix voor zijn dood aan meewerkte. Een paar jaar geleden werd de film alsnog afgemaakt en uitgebracht. George Sluizer is 82 jaar geworden. Wereldwijd hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In meer dan 150 landen werden marsen gehouden. In onder meer Amsterdam, Melbourne, New York en New Delhi riepen mensen de politiek op om meer te doen voor een schoner milieu. Dinsdag is er in New York een klimaattop waar veel wereldleiders bij zijn. In Nijmegen is de herdenking van operatie Market Garden afgesloten. Duizenden mensen waren erbij. Ze zagen hoe Amerikaanse militairen de Waaloversteek naspeelden en met veteranen de rivier overstaken. Ook in Oosterbeek was veel publiek bij een herdenking. Market Garden moest 70 jaar geleden leiden tot de bevrijding van Noord-Nederland en de weg vrijmaken naar Duitsland. Maar dat mislukte. De Nederlandse honkballers zijn Europees kampioen geworden. In Tsjechië won Oranje met 6-3 van aartsrivaal en titelverdediger Italië.